met het NOS Journaal. In Schiedam is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Volgens de brandweer stond een hoop afval op het terrein in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. De brandweer denkt nog wel uren bezig te zijn met het verder blussen van de brand. Naast brandweerwagens hielpen ook twee blusboten vanaf het water met het blussen van het vuur. Bij de brand in Schiedam komt ook veel rook vrij... en de brandweer adviseert om mensen die last hebben van die rook om ramen en deuren te sluiten. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Gouda van gisteren is een vrouw van 39. Ze werd gistermiddag op klaarlichte dag doodgeschoten op straat. Volgens de politie hebben meerdere mensen dat zien gebeuren. Ze probeerden met de hulpdiensten de vrouw nog te helpen, maar dat was tevergeefs. De dader is nog niet opgepakt. Volgens omwonenden gaat het om de ex van de vrouw, maar dat is nog niet bevestigd door de politie. Over het motief is niets bekend. De Amerikaanse regering trekt de helft van de naar Los Angeles gestuurde leden van de Nationale Garde terug. De gardisten moesten van Trump agenten van immigratiedienst ICE bewaken. Zij pakten vorige maand op verschillende plekken mensen op die illegaal in de VS zouden zijn. Vervolgens braken er in de stad protesten uit. Er blijven nog 2000 leden van de garde in Los Angeles. Ook vandaag rijden er waarschijnlijk nog veel, minder, eh, nog veel minder treinen in Zeeland door koperdiefstal. Spoorbeheerder ProRail zegt dat er draden zijn weggeknipt en er daardoor kortsluiting was ontstaan. Gisteren reden er daardoor al uren geen treinen. Vandaag wordt het spoor na de ochtendspits hersteld. Het weer, er trekken momenteel stevige buien van west naar oost. En soms is daar ook onweer bij mogelijk. Het is rond de 15 graden. Vanochtend ook nog enkele buien met onweer. In de middag wordt het in het westen weer droog, terwijl het in het oosten nog kan regenen.